Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Tientallen hulporganisaties mogen vanaf 1 januari niet meer actief zijn in de Gazastrook... en de door Israël bezette westelijke Jordaanoever. Daaronder zijn de Nederlandse tak van Artsen zonder Grenzen, Warchild en Oxfam Novib. Volgens Israël voldoen ze niet aan nieuwe regels die moeten voorkomen dat medewerkers banden hebben met Hamas... Hulporganisaties protesteerden eerder dit jaar al tegen de regels. Zo vrezen ze voor de veiligheid van medewerkers die Israël hebben bekritiseerd. Israël beweert dat 99% van de humanitaire hulp in Gaza gewoon doorgaat. De politie heeft in Vlissingen een 29-jarige Syriër aangehouden... die mogelijk plannen had een terroristische aanslag te plegen in Europa. Ook zou hij lid zijn van IS. De man zou op sociale media hebben gezegd dat hij een terroristische aanslag zou willen plegen rond de kerstdagen. Een concreet doelwit werd niet genoemd. Onder meer vanwege die berichten is de man aangehouden. De grote brand bij een brommersloperij in Hellevoetsluis is onder controle. In het gebouw lagen oude metalen, accu's en banden opgeslagen. Er kwam veel zwarte rook vrij. De brandweer is nog wel aan het nablussen. Schaatster Merel Konijn heeft op het Olympisch kwalificatietoernooi de 5000 meter gewonnen... en heeft zich daarmee geplaatst voor de winterspelen in Milaan. Bente Kerkhoff werd verrassend tweede en gaat ook naar Milaan. Marijke Groenewoud en Joy Beunen grepen naast de startbewijzen op de 5000 meter. Ze eindigden als derde en vijfde. Beunen liep gisteren ook al een startbewijs mis op de 1500 meter. Het weer. Vanavond en vannacht enkele buien. Lokaal kan het licht vriezen. Dan kan het ook glad worden. Morgen bewolkt met soms een bui.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 We openen met de Mavericks, met de onvergetelijke stem van Raul Malo. All You Ever Do Is Bring Me Down is hun grote hit uit de jaren 90, waarin Tex-Mex, Western Swing en pure feestenergie samenkomen. Malo's warme bariton tilt ook hier alles naar een hoger plan.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 He said, boy, you might not understand, but a long, long time ago, Grandma's daddy didn't like me none, but I loved your grandma had this crazy plan to meet and run away together, get married If you get there before I do, don't give up on me. I'll meet you when my chores are through. I don't know how long I'll be, but I'm not gonna let you down. Darling, wait and see. And between now and then, until I see you again I'll be loving you love Love Me brak Colin Ray definitief door. Het werd in 1991 zijn eerste nummer 1 hit en vertelt het verhaal van een liefde die verder reikt dan de dood. De song raakte een gevoelige snaar bij een breed publiek en het werd een troostlied voor vele families. De tweede song, In This Life, verscheen in 1992. Het was Ray's tweede nummer 1 hit en groeide uit tot een echte klassieker op bruiloften en herdenkingen omdat de song zowel romantisch als spiritueel kan worden opgevat. het favoriete album van de maand. We gaan weer naar het album van de maand. Decades van Jeremy Pinel. Barabbas zet de toon van die plaat. Sober, rauw en doordringt met morele vragen. De titel verwijst naar de bijbelse figuur Barabbas. Die wordt vrijgelaten in plaats van Jezus.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 Jesus was in the temple And he saw that all was lost and a couple hours later, he was hanging from a cross. Ooh. uitstapje naar de soul- en gospelhoek met Mavis Staples. We Got To Have Peace is haar interpretatie van Curtis Mayfield's vredesboodschap en staat op haar album Sad and Beautiful World. Staples, ooit het gezicht van de Staplesingers en nauw betrokken bij de burgerrechtenbeweging, geeft de song extra zwaarte. We gotta have peace. world alive and the war to cease. We got to have joy, true in our hearts, with strength we can't destroy. People hear us through our voice, the world knows there's no choice. Mm. We're begging to save the children If we could only bring back one together for the good of the land. Give us all an equal chance. It could be such a sweet romance. And the soldiers who are dead. Met Western Gringa gaan we terug naar de honky tonk, maar dan met een moderne twist. Honky tonk Casanova speelt met het beeld van de eeuwige vrouwenversierder, maar dan vanuit een frisse vrouwelijke invalshoek. Een dansbare trek met een knipoog, waarin traditionele instrumenten en eigentijdse uitstraling samenkomen. cover van deze week. Lauren Watkins waagt zich aan He Stopped Loving Her Today. Ze blijft dicht bij de kern van het originele verhaal, maar zingt het met een ingetogen vrouwelijke gevoeligheid die nieuwe nuances blootlegt. Het resultaat is een eerbiedig maar toch eigenzinnig eerbetoon aan George Jones' meesterwerk. He said I'll love you till I die. first time I'd seen him smile Maya laat met Cold Heart on Fire horen dat hij tot een nieuwe lichtingstoere country stemmen behoort. Zijn stem heeft iets van de ruwe, soulvolle kwaliteit die we ook bij artiesten als Chris Stapleton horen. De single balanceert tussen southern rock en moderne country en maakt duidelijk dat we met iemand te maken hebben die we in de gaten moeten houden. My heart's frozen like a stone crowd, I would feel alone. But like a comet blazing bright, you came crashing in my life and gave me love I'd never known. You light me up with just one touch. You're like a flame that's running wild keep burning for your love. You set this cold, cold heart on fire. Like a spark to gasoline. When your eyes are locked on me. Like a candle melting down. Whenever you're around, just a kiss is all I need. light me up with just one touch. You're like a flame that's running wild. And I'll keep burning for your love. You set this cold, cold heart on fire. Light me up set this cold, cold heart on fire. You light me up with just one touch. You're like a flame that's running wild. And I'll keep burning for your love. You set this cold, cold heart on fire. I'll keep burning. for your love. set this cold, cold heart on fire. Crossroads, sterren van toen. Dit is een uitgebreid eerbetoon aan Joe Ely, die deze maand is overleden. Honky Tonk Masquerade is de titelsong van zijn album uit 1978 en wordt gezien als een hoeksteen van de Texas country. Ailey mengt hier country, rock en Tex-Mex tot een levendige avontuurlijke sound. Het is een perfecte binnenkomer voor dit mini-tribute. You sure look fine tonight In the bears sign light Why did you seem surprised When I saw through your disguise All your friends were there And no one had a care They all just looked away Spanish to Me is een van zijn meest geliefde songs. Het is een subtiele, weemoedige bordersong over taal, cultuur en verloren liefde. Gezongen met de laconieke intensiteit die Ely typeert. his son. laten we de speelse kant van Joe Ely horen. Rock and roll met een Texaans hart. Het nummer ademt de sfeer van kleine drukke bars waar het bier koud is en de band heet. Hey operator, cancel a phone call. I hear somebody knocking at the door. Look here's Loretta, she never looked better. Her arms full of groceries from achter ons. Nu weer naar het heden. Ella Langley zet met Alabama Raised een stevige Southern rock georiënteerde country song neer. Gitaren op standje ruig. Een trotse ode aan haar thuisstaat en een stem die uitstraling en emotie heeft. Dit is precies het soort artiest dat de brug slaat tussen country en rock. laat Langley een meer kwetsbare kant horen. Het is een break-up song, waarin Burman symbool staat voor troost en ontspanning. Maar waarin uiteindelijk toch de kracht van loslaten centraal staat. De donkere kleur in haar stem maakt dit tot een geweldige song. We're forgetting what sluit af met Alice Bailey, die met haar bluesy stem een mooi, hoopvol slotakkoord neerzet. Better Days gaat over volhouden en vertrouwen dat er betere tijden komen. Een boodschap die perfect past na een aflevering waarin we terugkeken, herdachten, maar ook vooruit hebben gekeken naar de toekomst van country en roots. Volgende week ben ik er weer met een nieuw muzikaal kruispunt.